Die wordt beschuldigd van het stalken en bedreigen van een vrouwelijke medewerker met wie die een relatie had gehad. D66 heeft het verhaal niet zelf naar buiten gebracht, ondanks een uitgebreid onderzoek. Partijleider Sigrid Kaag zegt dat ze zich graag eerder had willen uitspreken over de zaak... maar dat het bestuur daar eerst een besluit over moest nemen. Ik besef dat veel mensen eerder van mij hadden willen horen. Het wachten was verre van ideaal. Ook voor mij. Ik had me graag eerder uitgesproken. Maar grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid zijn in dit soort processen voor mij van het grootste belang. De zaak kwam dit weekend aan het rollen door een artikel in de Volkskrant. Een heftige explosie vanochtend in Beeldhoven bij Utrecht. Een deel van een flat is ingestort en daarbij zijn vier brandweermensen gewond geraakt. De bewoners van acht huizen waren kort daarvoor al naar buiten gehaald nadat er bij werkzaamheden een gasleiding werd geraakt. Deze man is straks definitief niet meer Ajax. Hij zei Ajax! Ja, de geruchtenmachine draaide al op volle toeren, maar nu is het officieel. Erik ten Hag stapt na dit seizoen over naar Manchester United. Daar heeft hij een contract getekend voor de komende drie jaar. En Den Haag is deze week het toneel van de Invictus Games. Op dat sportevenement voor gewonde militairen is een lading buitenlandse pers afgekomen. Onder wie een Amerikaanse talkshow-presentatrice bleek een behoorlijke cultuurshock voor haar. Ze dacht van tevoren dat Den Haag alleen een gebouw was waar rechtszaken zijn, vertelde, vertelde ze in haar show. We were in The Hague, which I didn't, I'll be honest, I'm not, I didn't know what it was. Okay, I thought it was like, I thought it was going to be like West Point, like a building. Yes. There's The Hague where they have trials yes. and all that. It's the most beautiful, beautiful town. It's a town. It's a town. Ze ontdekte dus later dat het een stad was. Nu is ze helemaal lyrisch. Ze vond de straatjes, woonboten en de Hagenaren helemaal geweldig. Het weer lekker zonnig. In het oosten wat meer wolken. Met 15 graden in Friesland en 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10 Noord bij Amsterdam voor de Koentunnel na een ongeluk. De vertraging is bijna een half uur. De linker rijstrook is dicht. Verder heb je vertraging op de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland. Vertraging is 10 minuten tussen Breeslandijk en Den Oever. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem is verkeer onderweg vanuit de Keukenhof.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 Ik wil door tot mañana. Geef je over me en de kanala. Eh, baby, door tot mañana. Ik zeg je eerlijk, heb geen ander verlangen. Alleen maar naar jou. Mami, die melo, dale, dale, al die dingen die je fluistert in mijn oor Dus ga door tot manjana En maak het heter dan de zon in Havana God, I cannot do no wrong.